ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle ogen zijn gericht op de stad Belém in het noorden van Brazilië. Daar gaat vandaag een grote internationale klimaattop beginnen. Het zal volgens mijn collega Sven vooral gaan over de klimaatdoelen en de haalbaarheid daarvan. Ja, tien jaar geleden, dat, dus- was eh, het akkoord van Parijs. Eh, toen blaakte iedereen van het optimisme. Eh, toen kon het niet op. En inmiddels merk je gewoon dat er een enorme ja, wende gaande is tegen klimaatbeleid. Het is in ieder geval dat landen zich minder optimistisch opstellen op klimaatgebied. Er zijn tienduizenden beleidsmakers, activisten en ontwikkelingsorganisaties bij die top. De gesprekken over een nieuw kabinet zijn weer verder gegaan. Momenteel zit CDA-leider Bontebal bij verkenner Wouter Koolmees aan de koffie. Ook de VVD en D66 komen nog langs. En de voorzitter van de Eerste Kamer. Omdat het belangrijk is dat een nieuw kabinet daar ook steun heeft om plannen door te kunnen voeren. Eén op de drie kinderen met een beperking komt niet bij een speeltuin in de buurt... omdat ze niet van de speeltoestellen gebruik kunnen maken. Die moeten daar namelijk aangepast voor worden... bijvoorbeeld door felgekleurde tegels te gebruiken voor slechtziende kinderen. Stichting Het Gehandicapte Kind wil dat er veel meer speeltuinen... ook voor hen geschikt worden gemaakt, zodat elk kind erin kan spelen. En feest gisteren bij voetbalclub SV De Meer in Amsterdam-Oost. Daar heeft oud-bondscoach Louis van Gaal zijn eigen pleintje gekregen. Daar hangt nu een bordje met zijn naam. 1, 2, 1, 2. Van Gaal kwam als negenjarig jochie bij De Meer. Dat was al een wonder. Want eh, welpen mochten pas met tienjarige leeftijd uh, uh, op de meer komen. Alleen, uh, ja, voor mij is een uitzondering gemaakt ik kon wel redelijk eh, aardig ballen. Dus eh, waarschijnlijk ook eh, daarom. Ja, en dat was ook wel wat voor zijn teamgenoten. Eigenwijs. En hij wist het ook altijd beter. En <laughs> daar had hij misschien wel voor een stuk gelijk in. Maar het was als medespeler best wel eens lastig, <laughs> ja. Krijg je het weer nog wolken, maar vooral in het midden en oosten van het land ook best wat zon. Vanuit het westen trekt het vanmiddag dicht en later zijn er ook buien. Het wordt maximaal 11 of 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erme de Hart van de ANWB de A5, hoofddorp richting Amsterdam, staat tussen Westpoort en de A10 3 kilometer file. De vertraging is van 10 minuten. 5 minuten op de A9, Diemen Amstelveen bij Amstelveen. Uh, eh, 10 minuten op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen Zuid-Scharwoude en Herenhuurwaard.